Op die manier zou hij honderden kinderen hebben misbruikt. De man had geen fysiek contact met de kinderen, meldt het Openbaar Ministerie. Politie en justitie zeggen dat het beeld is van ongeveer 400 kinderen. Er zijn 56 slachtoffers geïdentificeerd. Een merendeel van hen is tussen de 12 en 14 jaar oud. Het onderzoek naar de verdachten strekt zich uit tot in België, Spanje en de Verenigde Staten. Oud-bestuursvoorzitter Ruud Raamaker van het Medisch Spectrum Twente... is door het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle berispt. Hij heeft niet op tijd een onderzoek ingesteld naar ex-neuroloog Ernst Janssen Stuur. Dat maakt het tuchtcollege vandaag bekend. De klachten tegen de oud-bestuursvoorzitter Herre Kingma... en tegen oud-bestuurder Tom Zelstra zijn afgewezen. In Hardenberg in Overijssel komt de grootste fabriek voor groen gas in Nederland. In de fabriek wordt biomassa zoals mest en gras op 700 meter onder de grond omgezet in gas. Volgens de stichting Groen Gas heeft dit gas dezelfde kwaliteit als aardgas. In de loop van dit jaar wordt begonnen met de bouw van de fabriek in Hardenberg. Uiteindelijk kan de fabriek zo'n 15.000 huishoudens van gas voorzien. De interim-president van de Centraal-Afrikaanse Republiek is afgetreden. Behalve Michel Djotodia stapt ook de premier op. Rebellenleider Giotto Dia greep in maart de macht en werd later tot president benoemd. Buurlanden drongen al langer aan op het vertrek van de president en de premier. Ze waren er in de afgelopen maanden niet in geslaagd het geweld in het land te beëindigen. Naar schatting een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. De Nederlandse hockeyers zijn in New Delhi slecht begonnen aan de finale van de World League. Argentinië, de nummer 11 van de wereld, was met 5-2 te sterk. Morgen speelt Oranje tegen Australië. Het weer, geregeld zon en droog. In het noorden kans op bewolking. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen trekt er een storing over Nederland met veel bewolking en lichte regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Dat is alweer de 24e jaargang van die Euro Breakdown. Daarvan eh, aflevering 2 en vandaag dus de 10e januari. In de lijst vinden we dan 15 eh, stijgers, 1 zittenblijver, 20 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat vier platen deze week ook niet gehaald hebben. Vorige week nog de twee langs One Direction Best Song Ever en Taylor Swift Ed Sheeran Everything Has Changed. Maar na 15 weken verdwijnen die uit de lijst. Een beetje korter, Miley Cyrus, We Can't Stop. En dan komt ze nog een keer maar dan met de Wrecking Ball. Daarmee stond ze 11 weken in de lijst. Snelste stijger, dat zijn er twee van deze week. Jesse G met Thunder en Robbie Williams met Go Gentle. Beide gaan R12 omhoog. De snelste daler, dat is Roar van Katy Perry. Zij daalt R10. Langs genoteerde, dat zijn er ook weer twee. Diezelfde Roar van Katy Perry. Maar ook eh, Ellie Golding en Burn. 14 weken lang staan die twee platen er alweer in. Op nummer 40 hebben we een van de eerste vier binnenkomers. Net als Justin Timberlake en Britney Spears zetten ze haar eerste muzikale stap in de Mickey Mouse Club. Het programma stopte in 1994 en toen had ze helaas nog geen platencontract binnen. In 1998 mag ze meedoen op de soundtrack van de Disney-film Mulan.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 I'll be the one if you want me to. anywhere I would have followed you. and I'm saying goodbye. Think You Can Dance. En ze regelden meteen een opname met het duo en dat is de samenwerking die je nu in de hitlijst hoort. A Great Big World en Christina Aguilera Say Something. Twee platen staan er 14 weken in en zijn daarmee de langs genoteerde. Een van die twee is Ellie Golding. En Burn hoor je nu zakkend van 34 naar 39. We, don't have to worry about nothing.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 We can light it up, up, up, so they can't put it out. wanna let it burn afgelopen woensdag goed gedaan heeft bij de kerstboomverbranding natuurlijk. Ellie Golding en Burn. Deze week zakt ze wel van 34 naar 39. Op 38 vinden we dan Jessie G, It's My Party. Lady Gaga en applaus op 37 en 36 is voor de man die in 2010 een Grammy won voor beste artiest. En zijn single Lucky toen ook nog eens een Grammy kreeg. 2003 brak hij voor het eerst een beetje door met eh, de Remedy. Notering in de tipparade was daarbij het gevolg. in 2008 kwam zijn echte grote doorbraak, I'm Yours. De single bereikte toen de vierde plaats in de Nederlandse top 40. Afkomstig van het album We Sing, We Dance, We Steal Things. En ook de opvolgers Lucky en Make It Mine kwamen van, daar, eh, van dat album. In 2014 staat Rough Water in Nederland voor de tweede keer in de tipparade. En de single wordt ook nog eens alarmschijf al eh, deze week. En in vijf andere Europese landen staat de single zelfs in de top 10 ondertussen. Travis McCoy, Jason Mraz en Rough Water. sink ships what someone yeah. told me. But this boat will stay afloat as long as you hold me. We've been through rough water, and at times it was tougher. But the fact I came back to remind you I love you. And if that's not enough, well, I can one up you. I pinky promise, touch thumbs, I never make you suffer. And all I ask in return is some reciprocation. I'll be your oxygen when you're running out of patience. So take a deep breath and hold it tight. My heart is yours, just reassure me that you hold it right don't be offended. I'm just the cautious type to always be around to hold you down and never underlie. Ew, oh, never let go of me. never let go. message in the bottle. I hope that you receive it. If it washes up at your feet, then open it and read it. To whom it may concern, insert your name here. It's destiny that we were both born in the same year three months apart, but on the same sphere. Staring at the sun, inhaling the same air. This type of love we got, they'll never get. I'll be the Leo DiCaprio to your Kate Winslet. Sometimes I panic, but I never take you for granted. I hold you till my lips turn blue like Jack and Titanic. And if I lose my grip, then just promise me this. You'll keep my love in the locket and always rock it like. Ayo, never let go of me. Never let go, never let go. Hold tight, it's going to to breathe. Hold tight, mom. Hold tight. No one ever let you drown. Even if we're going down. Hey, never let go of me. When I'm sinking. oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh. times when like finding hard to hold on to something that was never meant to be held on to.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 Die gaan van 27 naar 34. Tot ondertussen 10 weken in de lijst. Naar uh, Armando Christian Perez. Die blijft eh, relatief lang een onbekende buiten de Verenigde Staten. Na het album Miami dat in 2004 uitkomt volgen nog een aantal albums. Maar pas in 2009 raakt Mr. Worldwide ook in ons land bekend. Het album Revolution deed dat dan. En van het album wordt I Know You Want Me een grote doorbraak voor hem. De single die was gebaseerd op Street Player van Chicago... en staat vijf weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Na het Hotel Room Service later in 2009 opnieuw een solo-hit wordt voor Pitbull... werd het tijd eh, voor wat samenwerkingen. Alexander Burke, Enrique Iglesias, Usher en Jennifer Lopez... Daar heeft hij allemaal mee samengewerkt. in 2011 had hij een nieuwe nummer 1, Give Me Everything... een samenwerking met Everjack, Neer en Neo. Daar ben natuurlijk ook eh, Pitbull... Tijd voor de volgende samenwerking moet ik gedacht hebben. Wie moeten we nou vragen? Nou, dat werd dus Kesha. En samen met hem gaat, of haar, gaat hij op weg naar de eh, nieuwe nummer 1. De plaat die dat moet gaan doen, dat is Timber. En die komt deze week binnen op 33 in de lijst van Europa. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. dog. I have him like Miley Cyrus, clothes off, working in their bras and thongs. Face down, booty up. Simba. That's the way we like the world. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. One more shot, another round. End of the night is going down. It's going down. money ain't a thing, club jumping like LeBron now. Hold it, order me another round. Homie, we about to clown. Why, it's about to go down. Swing your partner round and round. And of the night is going down. One more shot, another round. And of the night is Give me some heart. tussen Rio en Hughes One. Dat deden ze al een keer eerder trouwens. Turn is Clap Around. Stond in 2011 al in de top 40. Op dat moment hun negende notering in de lijst in de eerste samenwerking. Die samenwerking komt dus eh, vorig jaar weer een keer tot stand. De nieuwe single Commode Hard Nights. Is de tweede samenwerking tussen Rio en uh, eh, Hugh Juan. Die komen binnen op 32 eh, en daarvoor op 33 Pibble en Kesha Timber. Alleen die was niet van een goede kwaliteit. Je had er niet echt zin in vandaag. Dan kijken wij nog even achterom naar hoe de onderste 10 er dan uitzien deze week. A Great Big World en Christina Aguilera kwamen nieuw binnen met Say Something op 40. Ellie Golding stond 14 weken in de lijst genoteerd met Burn en zak naar 39. Jessie G, It's My Party in de tiende week zakken naar 38. En Lady Gaga Applaus zak twee plaatsen naar 37. 36 nieuw binnen Trashy McCoy, Jason Rest, Rough Water. Jason Rulo en Two Chain Talk Dirty zakken 7 plaatsen in de 13e week naar 35. ZDD zakken er ook 7 naar 34 in de 10e week met Disco Love. En Pitbull Cash uit opnieuw binnen op 33. 32 Rio Gujuan, Commode nieuw binnen. En 31 The One Republic Counting Stars. In de 12e week zakken zij van 25 naar 31. De nummer 30 die is er voor de eh, Little Mix. Little Me die kwam vorige week binnen. Toen op 33, deze week dus omhoog naar nummer 30.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 Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get on. drums they swing low, and the trumpets they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? go. I In zijn derde week drie plaatsen omhoog. Jason Derulo en Trumpets. Vorige week nog op 32, deze week terug te vinden op 29 dit is een van de snelste dalers van deze week.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 De tweede week omhoog naar 27, Lord en 10. En daarvoor die plaat die heel erg snel zakte van 18 naar 28... maar stond wel 14 weken in de lijst genoteerd. Daarmee een van de twee langs genoteerde platen... Katy Perry en Roar. Een plaat die juist omhoog gaat, dat is deze. Jesse G Thunder, vorige week binnen op 37, nu naar 25. you. If you need someone to talk to, I've got the time. I don't care. At The Night. Vijf weken lang staan ze nu in de lijst omhoog van 24 naar 23. Dan gaan we bijna naar het nieuws doen, maar kijken we nog even snel achterom. Tweede week, drie plaatsen winst. Little Mix, Little Me omhoog naar nummer 30. Drie plaatsen winst in de derde week voor Jason Derulo, Trumpets. 28, 10 plaatsen verlies, maar wel 14 weken in de lijst. Katy Perry, Roar. nieuwe single van Lord heet Team en komt deze week, uh, nee, vorige week binnen. Toen op 30, deze week omhoog naar 27. Vorige week nog 17, deze week 26 in de tiende week. John Newman en Cheating. Jesse G en Thunder hebben een goede week. Vorige week kwam ze nieuw in de lijst op 37, nu omhoog naar 25. Gavin Graham Make a Move voor je in zijn derde week omhoog van 29 naar 24. Daardoor van 24 naar 23 in de vijfde week. De Killers Shot at the Night. John Legend, Made to Love, staat 13 weken in de lijst. Gaat deze week naar beneden. Vorige week namelijk 14, deze week 22. die gaan we straks nog even draaien voor het nieuws. En na het nieuws van 4 uur dan beginnen we met de nummer 21. Twee plaatsen winst is dat voor uh, Leona Lewis. One More Sleep. Die gaat deze eh, derde week in. En in die derde week dus twee plaatsen omhoog. Eerst nog even een klein stapje terug. John Newman. Nee, John Legend natuurlijk. Made to Love. 13 weken in de lijst, zak van 14 naar 22. anything. You're much more than human being, extraordinary machine. Oh, I never loved, I never loved.